Goedemorgen, ik ben Dielke Deertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leven is weer duurder geworden. 2,7% meer betaal je nu gemiddeld voor producten en diensten. En dat komt vooral doordat alles wat met energie en brandstof te maken heeft duurder is geworden. Verder vallen de prijsstijgingen wel mee, vertelt verslaggever Nick Wouters. Bijvoorbeeld bij horeca, daar lopen de prijzen 0,2% op. Dat is eh, nou, best weinig. En in de categorie onderwijs, dat drukt nog de inflatie. Want er is een korting gegeven op het lesgeld, collegegeld. En daardoor eh, wordt daar minder geld aan uitgegeven dan een jaar geleden. De inflatie had dus nog harder kunnen stijgen dan nu het geval is. Steeds meer studenten kiezen voor een hbo-opleiding van twee jaar. Bijna 10.000 studenten melden zich dit collegejaar aan voor zo'n tweejarige studie. Het is niet hetzelfde als een hbo-opleiding van vier jaar. Qua niveau zitten de opleidingen precies tussen het hoogste mbo-niveau en het hbo in. Politie in Leeuwarden heeft drie jongeren uit die stad opgepakt. Ze zouden een meisje hebben geslagen en geschopt ook tegen haar hoofd in een park. En dus worden ze verdacht van poging tot doodslag. We hadden het net al even over dat het leven duurder is geworden. Waar je waarschijnlijk straks ook meer voor moet gaan betalen is een lokaal biertje. Nu is het nog zo dat kleine brouwerijen minder belasting hoeven te betalen dan de grotere, zoals Heineken en Grols. Maar het kabinet wil dit gelijk trekken. Bij deze lokale brouwerij zijn ze daar niet blij mee. Ik denk dat wij als brouwers zijn, dat wij al wel richting de ja, misschien 8, 9, misschien wel 10.000 euro op jaarbasis meer aan kosten hebben. Puur aan accijns. Als wij nu 4 euro voor een, voor een, eh, mooi glas eh, bier eh, vragen, dan zal die prijs waarschijnlijk richting de 4,5, 4,60 euro gaan. Dus ja, dat is, dat is een enorme prijsverhoging. Dat ga je als bierliefhebber dus voelen in je portemonnee. Sommige kleine brouwerijen zijn bang dat ze het niet gaan redden als ze straks veel meer belasting moeten betalen. Het weer kan nog steeds behoorlijk mistig zijn, vooral in het oosten. Maar die mist lost steeds meer op en dan breekt de zon af en toe door.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een maat geef... Kan ik zeggen dat ik heb geleefd Het is altijd de feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase René plankt die Mary door de week Je wil niet weten wat hij in het weekend race Smokkel ontspannen een blazer Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijd de hard, wel eens een bon gepakt Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt Duik in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, grap Ik heb die bon gepakt ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle Ik heb de mooiste op je feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op mijn bon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt.